Hij reageerde hiermee op de aankondiging van de Egyptische president Mubarak dat hij in september aftreedt als er nieuwe verkiezingen zijn. Obama liet in het midden welke rol president Mubarak zou moeten spelen in de overgang naar een nieuw regime. Hij riep Mubarak niet op direct op te stappen zoals de demonstranten in Egypte eisen. Op Schiphol is het laatste vliegtuig aangekomen met Nederlandse vakantiegangers die zijn teruggehaald uit Egypte. De afgelopen dagen zijn in totaal 4200 toeristen gerepatrieerd. Australië bereidt zich voor op de komst van een van de zwaarste orkanen uit zijn geschiedenis. De verwachting is dat orkaan Yazi aan het begin van de middag Nederlandse tijd de noordoostkust van Australië bereikt. De autoriteiten hebben gewaarschuwd dat de storm levensgevaarlijk is. Deskundigen zijn bang dat deze orkaan zelfs huizen zal vernietigen die bekend staan als orkaanbestendig. In Zwitserland is een man opgepakt die 122 verstandelijk gehandicapten seksueel zou hebben misbruikt. De man werkte tientallen jaren als verzorger in tehuizen in Duitsland en Zwitserland en vergreep zich daar aan de bewoners. Hij heeft 114 gevallen van misbruik bekend en de meeste daarvan zijn verjaard. In het oosten en zuidoosten van het land kan het nog steeds glad zijn. Gisteren raadde Rijkswaterstaat automobilisten af om ten oosten van de lijn Eindhoven-Groningen de weg op te gaan. Want daar werd het op sommige plaatsen spekglad door ijzel en opvriezing van natte weggedeelten. In Twente, bij Arnhem en in Limburg gebeurden meer dan 100 ongelukken. De Australische zwemmer Ian Thorpe wil meedoen aan de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Hij stopte in 2006 met wedstrijdzwemmen, maar na een carrière waarin hij vijf keer Olympisch kampioen werd en elf wereldkampioentitels in de wacht sleepte. Hij was jarenlang de grote rivaal van Pieter van den Hogeband. Op een persconferentie zei Thorpe dat hij zich vooral wil richten op de 100 meter vrije slag. En dan het weer, eerst nog nevel en mist. Vanmiddag bewolkt, droog, maxima 4 tot 6 graden.